Vijf uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Aan boord van het toestel zijn vooral Nederlanders. Hoeveel mensen er in het vliegtuig zitten is niet duidelijk. Er zijn ook mensen bij van wie de vakantie al voorbij was. De Boeing is een van de twee toestellen die reisorganisatie TUI heeft ingezet... om mensen op te halen die naar huis willen... na de aanslag van gisteren in de badplaats Soes. Daarbij kwamen zeker 37 mensen om het leven. In Tunesië zaten ruim 500 Nederlanders die hun reis via Toei hadden geboekt. De reisorganisatie heeft tot 4 juli alle vluchten naar het land geschrapt. De politie is veel geld kwijt aan smarte geld voor agenten... die kampen met een posttraumatische stressstoornis. Dat schrijft het Algemeen Dagblad dat de cijfers over de betalingen in handen heeft. Dit jaar wordt zo'n 20 miljoen euro uitgekeerd. En daardoor moet de politie mogelijk extra bezuinigen... Korpschef Bouwman zegt in de krant dat dat hem niets uitmaakt en dat de politie deze ereschuld moet inlossen. Tot nu toe hebben 237 agenten met een posttraumatische stressstoornis een uitkering ontvangen. Gemiddeld kregen ze 85.000 euro per persoon. En de politie heeft een van de twee voortvluchtige Amerikaanse gevangenen doodgeschoten. Het gaat om de 48-jarige Richard Matt. Hij ontsnapte drie weken geleden samen met een medegevangene uit een zwaar beveiligd complex in de staat New York. Honderden politieagenten begonnen een zoektocht naar de twee, die allebei zijn veroordeeld wegens moord. De andere ontsnapte gevangene is nog spoorloos. Het weer, de dag begint met buien in het oosten, mogelijk met onweer. De loop van de ochtend trekt de regen weg en de rest van de dag is er geregeld zon bij 19 tot 22 graden.